Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij de aanslag op een nachtclub in Istanbul zijn meer buitenlanders gedood dan tot nu toe werd gedacht. Er zijn 39 doden, 24 van hen zijn buitenlandse bezoekers. De meeste uit het Midden-Oosten, ook Frankrijk, België en India melden dat er een landgenoot onder de doden is. Er liggen ook bijna 70 gewonden in ziekenhuizen, van wie sommigen er slecht aan toe zijn. De jacht op de dader heeft nog geen resultaat opgeleverd. De Turkse inlichtingendiensten zijn erbij betrokken en veel politiemensen en rechercheurs. Afhankelijk was sprake van twee daders, maar nu wordt gesproken over één man die schietend de nachtclub in Istanbul binnenliep. Volgens rebellen en waarnemers in Syrië voert het Syrische regeringsleger weer bombardementen uit, vooral op een vallei in de buurt van Damascus, die in handen is van opstandelingen. Het zou een ernstige schending zijn van het bestand dat donderdag van kracht werd. Het is niet precies duidelijk welke strijdgroepen daar precies aan meedoen. De woonboten in het Maaswaalkanaal die zijn scheefgezakt... brachten vandaag zoveel ramptoeristen op de been... dat de gemeente Gennep verkeersregelaars heeft ingezet... om al het verkeer van nieuwsgierige mensen in goede banen te leiden. Dat meldt 1 Limburg. De boten zijn scheefgezakt doordat het water uit het kanaal stroomt. De stuw bij Graven is beschadigd... doordat daar donderdag een schip tegenaan is gevaren omdat het water zo laag staat kan het kanaal ook niet worden gebruikt voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat gaat het waterpeil in het Maaswaalkanaal herstellen met twee grote pompen. Die gaan water van de Maas naar het Maaswaalkanaal transporteren. Het duurt waarschijnlijk een paar dagen voordat het oorspronkelijke waterpeil van het kanaal is bereikt. Het weer, af en toe regen en in het binnenland soms ijzel of natte sneeuw. In de nacht blijft een deel van de natte sneeuw in de Limburgse heuvels misschien even liggen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Behalve voor het noorden zijn er waarschuwingen afgegeven voor ijzel. Morgen breekt in de loop van de dag de zon door, alleen bij zee misschien nog een buitje.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 En met eh, allerlei nieuwe werkjes die gewoon zijn blijven liggen en nieuw zijn binnengekomen. En zo de eerste van Jim Ottaway, de Australische sympathieke eh, muzikant. Vooral op synthesizers. Timeless Emotion Show heet zijn nieuwe cd. En dan Mark Pinkus op piano. Feeling right at home. Goed, um, ik zou zeggen, ga daar lekker voor zitten. Wil je het allemaal meelezen? Dan kan dat via de website peacefulradio.info. En daar eh, vind je de playlist en alle andere informatie over eh, de artiesten. Veel luisterplezier. the woman who held a baby against, against her bosom said, Speak to us of Speak to us of children. Ah, he said. below. For life goes not backward, nor tarries with yesterday. Yeah. their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit.